uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de online racistische reacties die hij kreeg... na het missen van zijn strafschop in de EK-finale. Op Twitter zegt de zwarte speler van 23 sorry voor zijn prestatie op het veld... maar zegt zich nooit te zullen verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt... Onder meer de Engelse Voetbalbond, premier Johnson en prins William hebben dat racisme inmiddels veroordeeld. Rashford en andere zwarte Engelse voetballers zijn de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van online racisme. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind. Op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. De brand zou zijn ontstaan door een ontplofte zuurstoftank. Het vuur zou onder controle zijn. In het pand wordt nog gezocht naar overlevenden. President Díaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties tegen het communistische regime... het gevolg zijn van economische verstikking door de VS... en sociale mediacampagnes door tegenstanders van zijn regering... Duizenden Cubanen gingen de straat op. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. Cuba komt met een diepe economische crisis en armoede. Er zijn amper medicijnen en het coronavirus maakt veel slachtoffers.